Volgens cijfers van het CBS waren er in augustus 414.000 werklozen. 12.000 minder dan in juli. Daarmee nadert de werkloosheid het niveau van een jaar geleden, toen er iets minder dan 400.000 werklozen waren. Er verdwijnen nog steeds banen, maar er komen ook veel nieuwe banen bij. Daarbij gaat het vooral om uitzendwerk. Vooral jongeren profiteren daarvan. De jeugdwerkloosheid neemt dan ook sterk af. Achmea trekt nog eens 65 miljoen euro uit om klanten met een woekerpolis te compenseren. Het bedrag komt bovenop de 315 miljoen die vorig jaar bekend werd. Achmea is de laatste van de zes grote verzekeraars met wie een overeenkomst is gesloten. Voor 80% van de mensen met een woekerpolis is nu een akkoord bereikt. Voor 20% geldt dat nog niet. Ze hadden een woekerpolis afgesloten bij een kleinere maatschappij. Een woekerpolis is een beleggingsverzekering waarbij een groot deel van de inleg naar de aanbieders ging. Veel consumenten verloren er duizenden euro's op. In het zuidoosten van Turkije zijn bij een aanslag op een minibus zeker tien mensen om het leven gekomen. De aanslag was in het grensgebied met Iran en Irak, waar Koerdische rebellen al vaker aanslagen hebben gepleegd. Het is onduidelijk hoe de aanslag is gepleegd. Er zijn meldingen dat de bus op een landmijn reed... maar volgens een persbureau ontploft een bom in de bus. Het VN-tribunaal in Cambodja heeft vier politieke leiders van de Rode Khmer aangeklaagd. Ze moeten terechtstaan voor onder meer genocide, marteling en religieuze vervolging. De vier zijn de toenmalig president Keur Sampan, de partijideoloog van de Rode Khmer... de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken en diens vrouw. De verdachten zitten sinds 2007 vast. De communistische Rode Khmer voerde vanaf 1975 vier jaar lang een schrikbewind in Cambodja. Bijna 2 miljoen mensen kwamen om door executie, honger of ziekte. Het weer eerst licht bewolkt en aan de kust enkele buien.